Volgens de patiënten en zorgverleners zijn daardoor de lange wachtlijsten ontstaan. Bijna 78.000 mensen wachten op GGZ-hulp en de helft daarvan moet langer wachten dan verantwoord is ministerie van Volksgezondheid zegt dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Een rechtbank in Hongkong heeft 14 pro-democratische activisten veroordeeld. Ze maken deel uit van een groep politici, journalisten en activisten... die in 2020 betrokken waren bij het organiseren van onofficiële verkiezingen. Ze zijn veroordeeld onder een wet die de oppositie in Hongkong vrijwel monddood heeft gemaakt. De 14 activisten hangt een levenslange straf boven het hoofd. Bij een grote internationale politieactie is belangrijke infrastructuur van cybercriminelen platgelegd. In Nederland zijn bij datacentra tientallen servers in beslag genomen. Daarop draaiden programma's om in te breken bij bedrijven... waarna afpersers hun gegevens konden vergrendelen. De politie spreekt van de grootste operatie ooit in de strijd tegen ransomware. Er zijn vier mensen aangehouden in Oekraïne en Armenië. Een gitaar van John Lennon is in New York geveild voor 2,9 miljoen dollar, omgerekend zo'n 2,7 miljoen euro. Daarmee is het de duurste Beatles-gitaar die ooit is geveild. Veilinghuis Julians verwachtte dat het hoogste bod tussen de 600 en 800.000 dollar kwam te liggen, maar dat werd dus een stuk hoger. Het muziekinstrument is te horen op het album Help en is te zien in de gelijknamige Beatles-film uit 1965. Wie de nieuwe eigenaar is, is niet bekend. Het weer. De ochtend begint wisselend bewolkt en regenachtig. Vanmiddag is er in het binnenland kans op hagel en onweer. Maar tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 16 tot 19 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alweer langzamer op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad.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 en daarom stappen ze naar de rechter. Zuid-Korea en de VS hebben de recente rakettests van Noord-Korea scherp veroordeeld... Ze zeggen dat de actie in strijd is met verschillende VN-resoluties. Noord-Korea heeft een serie raketten afgevuurd richting de Japanse zee. In New York is een recordbedrag neergelegd voor een gitaar van John Lennon. Bij een veiling werd er 2,9 miljoen dollar voor betaald. De nieuwe eigenaar is niet bekendgemaakt. Het weer. De ochtend begint wisselend bewolkt en regenachtig. Vanmiddag is er in het binnenland kans op hagel en onweer. Maar tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 16 tot 19 graden. life. you need help, try to study my Flow. What's the difference? One you taking vein while the other you sniffing It's still dope. Popo try to convict them, that's a no go.